Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amsterdam is een onbekend aantal betogers aangehouden op het Museumplein... nadat het was ontruimd. Daar werd net als vorige weken gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Volgens de gemeente waren er zo'n duizend mensen. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam gedemonstreerd tegen racisme bij de politie. Bij bureau Marconiplein eisten ze het ontslag van agenten die elkaar in een appgroep racistische berichten stuurden. Een petitie van Partij Bijeen om de agenten te ontslaan is inmiddels 6700 keer getekend. De korpschef van de Nationale Politie, Van Essen, roept de politiek op eenduidig te zijn over de coronamaatregelen. Anders wordt handhaven van de orde erg moeilijk, zei hij in het tv-programma Buitenhof. Van Essen zei ook dat het ongenoegen in de maatschappij toeneemt. Bij het RIVM zijn over de afgelopen dag ruim 1300 nieuwe coronabesmettingen minder gemeld dan gisteren. Maar gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. De afgelopen week werden gemiddeld 7308 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 13 vergeleken met de week daarvoor. De meeste besmettingen zijn onder twintigers en er zijn juist weinig 60-plussers bij. Ook de bezetting in de ziekenhuizen nam toe. In het centrum van Enschede hebben honderden mensen een mars gehouden... om te laten zien dat ze CDA-kamerlid Omtzigt steunen. Het CDA-kamerlid zit overwerk thuis. Partijgenoten zouden van hem af willen. Omtzigt kreeg vanwege zijn werk in de toeslagenaffaire bij de verkiezingen... ruim 300.000 voorkeurstemmen. En de Vlaamse voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem is gewonnen door Wout van Aert. De Belg was al favoriet, omdat twee andere kanshebbers... Mathieu van der Poel en wereldkampioen Julien Alaphilippe niet meededen. Het weer, alleen in het noorden nog wat regen, in het zuiden droog.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 Door een ernstig ongeluk is de A2 van Amsterdam naar Utrecht nog steeds dicht bij Vinkeveen. Op dit moment zijn ze aan het bergen. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Helaas gaat dat niet filevrij.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 come get on this Freak, freak, like my name call you Papa. Popping like I'm over it in Baca. Need the head like Medulla Oblongata. Gucci like I'm made in Florence. All tequila, I'ma need a driver. Yeah, big talker, get me out his brother.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 Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, best een luchtje tandenborstel lucht je mijn lader Want ik slaap hier vast nog vaker Het ritme van zand I'm pissing.